Bij een zelfmoordaanslag in een park in Bagdad zijn zeker 6 doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden. De dader blies zichzelf op in een grote groep mensen. Bij het park liggen verschillende populaire cafés en restaurants. Bij andere aanslagen in Irak vielen de afgelopen dag in totaal, in totaal 10 doden. Bij de Shetland-eilanden is een helikopter in zee gestort. Er waren 18 mensen aan boord, van wie er 15 zijn gered. Er wordt nog gezocht naar de drie andere inzittenden. De helikopter werd gebruikt om werknemers naar een boorplatform op de Noordzee te brengen. Het is onduidelijk waardoor het toestel bij de Shetland-eilanden ten noorden van Schotland is neergestort. De mannenfinale van het EK hockey gaat tussen Duitsland en het gastland België. Duitsland versloeg in de halve eindstrijd titelverdediger Nederland met 5-3. België was met 3-0 te sterk voor Engeland. Zondag spelen de Oranje Mannen tegen Engeland om het brons. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 14. Overdag in de zuidelijke helft van het land bewolkt met wat regen. In het noorden droog, met in Groningen de meeste zon.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 on trucking. sounds of the 70s continues. Zandvoort. one thing I ask you. Let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad you. So hit me up when you pass through.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 Nothing like your leg guy, he too square for you don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew, did pimp. Not many women can refuse, did pimp.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 Een aanval met kruisraketten op doelen in Syrië lijkt het meest waarschijnlijk. Al benadrukken verschillende bronnen dat Obama nog niet heeft besloten dat er een aanval moet komen. De Amerikaanse marine heeft al wel besloten een extra marineschip paraat te houden in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. De Amerikaanse actie is een stuk dichterbij gekomen na de aanval van woensdag in Damascus, waarbij waarschijnlijk gifgas is gebruikt. Het doel van een Amerikaanse actie zou niet zijn om het regime van president Assad omver te werpen, maar om duidelijk te maken dat het inzetten van chemische wapens wordt afgestraft. De burgemeester van San Diego treedt af nadat 17 vrouwen een klacht tegen hem hadden ingediend wegens seksuele intimidatie.